uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Italië zijn de afgelopen 24 uur 1071 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is voor het eerst in ruim drie maanden dat het er meer dan 1000 op één dag zijn. De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen al richting de 1000. De meeste gevallen zijn vastgesteld in Rome, Lombardije en rond Venetië. Volgens de Italiaanse gezondheidsdiensten zijn de meeste besmettingen vakantiegerelateerd. Bijna de helft van de positief geteste Italianen zou het virus hebben opgelopen op het eiland Sardinië. Wie vanaf morgen in drukke delen van Rotterdam na een waarschuwing nog geen mondkapje wil dragen, krijgt een boete van 95 euro. Volgens de regionale omroep Rijnmond werden er tot nu toe geen boetes uitgedeeld, omdat er nog geen administratieve code was bij justitie. Die is er nu wel. Eerder besloot Amsterdam al om de mondkapjesplicht te gaan handhaven. Een groep van 50 asielzoekers uit Delfzijl is in quarantaine geplaatst. Ze worden overgebracht naar een locatie in Musselkanaal... waar ze de komende 10 dagen binnen moeten blijven. In het AZC in Delfzijl zijn nu 29 coronabesmettingen vastgesteld, allemaal bewoners. Tientallen kinderen gaan voorlopig niet naar school. Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is vanmiddag iemand ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere karts betrokken. Toezichthouder NVWA doet onderzoek naar het racewagentje. De kartbaan in Uden mag gewoon open blijven. Wielrenster Anna van der Breggen is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. Ze hield topfavoriete Annemiek van Vleuten ruim een minuut achter zich. De 30-jarige van der Breggen gaat nog een jaar door met wielrennen. Daarna wordt ze ploegleidster bij haar huidige team. Het weer. Langs de kust en in het noorden kan nog een bui vallen. Elders is het droog en neemt de wind in kracht af. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Met hier en daar kans op een bui. Het wordt dan 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.